Lars Militsen met het NOS-journaal. Na de explosie bij een kantoorpand op de Amsterdamse Zuidas... is de politie op zoek naar twee verdachten. Dus is bekendgemaakt in opsporing verzocht. De twee waren donker gekleed en kwamen aanrijden op een fatbike. Een van hen stapte af en stak een explosief af. De politie weet niet of er een verband is met de explosie bij een Joodse school, ook in Amsterdam. Ook voor die ontploffing worden twee verdachten gezocht. Ze kwamen aanrijden op een scooter. Een paar westerse landen vragen Israël om geen groot grondoffensief uit te voeren in Libanon. Het gaat om Canada, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ze waarschuwen dat zo'n offensief rampzalige humanitaire gevolgen kan hebben. De landen schrijven dat de situatie nu al zeer alarmerend is. Ook roepen ze Hezbollah op om zich te ontwapenen. Het Israëlische leger zei afgelopen dag dat er een beperkt grondoffensief komt in Zuid-Libanon. In Kabul in Afghanistan zijn ruim 200 mensen omgekomen bij een Pakistanse luchtaanval. Dat meldt het Afghaanse gezondheidsministerie. De doden vielen in een afkikkliniek die werd geraakt. Pakistan ontkent dat het achter de aanval zit. Het land zegt dat het zich met aanvallen juist richt op militaire doelen... zoals plekken waar munitie en uitrusting ligt. Tussen Afghanistan en Pakistan geldt sinds oktober een staakt het vuren... Maar de laatste weken zijn er weer gevechten tussen de buurlanden. Overal in het land doen de straatlantaarns het weer. De straatverlichting viel gisteravond uit op plekken in Drenthe, Groningen, Overijssel, Brabant en Limburg. De problemen begonnen rond 7 uur en waren zo'n twee uur later opgelost. Volgens netbeheerder Enexis kwam de uitval door een storing in het netwerk van KPN. Dat netwerk wordt ook gebruikt voor de lampen op straat.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 I got mine. Let's just spend it all by putting it together. Yeah. When you say

so you can be on top for once. Wake up. 是无奈。 cursing. If society's giving me everything, won't be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. Best, best, best, best, best, best, best. bless, bless, bless, best, best, best, best, best, best, best. bless, bless, Best, best, best, best, best, best, best.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 van Zandvoort. Dit is ZFM.